Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Oekraïne en de Verenigde Staten zijn het eens geworden over de voorwaarden voor een grondstoffendeal. Melden meerdere media op basis van Oekraïense onderhandelaars. In de overeenkomst zou staan dat Oekraïne en de VS samen grondstoffen gaan winnen als olie en gas, maar ook zeldzame mineralen. De details zijn nog onbekend, maar volgens Oekraïense bronnen zou de deal minder ongunstig zijn dan eerder. De deal zou niet staan over veiligheidsgaranties en nieuwe militaire hulp voor Oekraïne. Volgens president Trump komt president Zelensky vrijdag naar Washington om de overeenkomst te tekenen. Twaalf mensen zijn gisteravond onwel geworden in een hotel op de pier van Scheveningen. Ze hadden koolmonoxide ingeademd. Ze klaagden over misselijkheid en duizeligheid en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen zijn twee ambulancemedewerkers die naar het hotel toekwamen om te helpen. Ook gasten en medewerkers van het hotel werden naar het ziekenhuis gebracht. Het pand is doorgelucht en mensen mogen er weer in. Volgens Hamas is een akkoord bereikt met Israël over de vrijlating van Palestijnse gevangenen. In ruil daarvoor wil Hamas vier lichamen van gijzelaars overhandigen. De Israëlische regering heeft nog niet officieel gereageerd. Het zou gaan om de vrijlating van 602 Palestijnen... Die zouden eigenlijk afgelopen weekend al vrijkomen. Maar Netanyahu weigerde ze vrij te laten vanwege vernederende ceremonies door Hamas... waarbij gijzelaars op een podium werden gezet. Ziekenhuizen over de hele wereld kunnen nu een infuusfiets bestellen. Zo'n fiets is bedacht door het Prinses Maxima Centrum. Zieke kinderen kunnen op die manier met hun infuus door de gangen fietsen. Het ziekenhuis zegt dat er veel positieve reacties op kwamen...